7 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Sinds begin februari een meldpunt werd geopend over burnpits tijdens militaire missies... zijn er bijna 280 meldingen binnengekomen. meldpunt kwam er na onrust onder militairen... die mogelijk giftige rook hebben ingeademd... van brandende afvalkuilen op missies in het buitenland. Veel van de melders zijn niet ziek, maar maken zich wel zorgen. Het ministerie van Defensie laat onafhankelijk onderzoek doen... naar gezondheidsklachten door de burnpits. Amerikaanse president Trump heeft meerdere keren geprobeerd greep te krijgen op het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Mueller. Staat in het rapport van Mueller dat vanmiddag openbaar is gemaakt. Daarin wordt onder meer het ontslag van FBI-directeur Comey genoemd als poging van Trump om het onderzoek te beïnvloeden. Of de president hiermee strafbaar was, laat de speciaal aanklager in het midden. In het natuurgebied de Soesterduinen heeft vanmiddag honderden vierkante meters in brand gestaan. De brandweer heeft uren moeten blussen om het vuur onder controle te krijgen. De brand werd ontdekt door een vliegtuigje dat de Utrechtse Heuvelrug bewaakt als het erg droog is. Er komt een nieuw platform dat vrouwen enthousiast moet maken voor een baan in de tech-industrie. Oud-minister en eurocommissaris Nelly Kroes wordt het gezicht van het platform Female Tech Heroes, dat op 21 mei van start gaat. Volgens de initiatiefnemers denken veel vrouwen onterecht dat de tech-industrie vooral gaat over het maken van computerchips, terwijl de branche veel breder is gaat bijvoorbeeld ook over het ontwikkelen van webwinkels waar mensen virtueel kleding kunnen passen of innovaties in de gezondheidszorg. Het weer nog, vanavond en vannacht is het droog en vrij helder. Het koelt vannacht af tot ongeveer 9 graden. Morgen, net als vandaag, opnieuw zonnig. Morgen wordt het 20 tot 24 graden. Zaterdag kan het lokaal 25 graden worden. En ook de dagen daarna blijft er veel zon. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Nog 10 files in Noord-Holland en de meeste geven amper vertraging nog. De enige uitzondering is de 208 bij de Keukenhof. Eigenlijk al de hele middag file van Sassenheim naar Haarlem... tussen Lisse en Hillegom, nu een eh, dikke 10 minuten. Laat ik voor de volledigheid ook nog eventjes de N201 noemen. Hoofddorp Hilversum, 10 minuten vertraging tussen Uithoorn en Meidrecht.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 I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want a fork. She tell me everyone he want a fork. I tell her you no understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you.